Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er waren de afgelopen dag minder bezoekers in natuurgebieden dan vorig weekend, zegt Natuurmonumenten. De organisatie had opgeroepen om thuis te blijven en daar lijken de meeste mensen gehoor aan te hebben gegeven. Ook de veiligheidsregio's zijn tevreden. Er zijn een paar bekeuringen uitgeschreven aan mensen die zich niet aan de regels hielden. Natuurmonumenten en de veiligheidsregio's hopen dat morgen, als het nog warmer wordt, mensen ook gehoor geven aan de oproep om thuis te blijven. In Curaçao mag morgen niemand de straat op. In de strijd tegen het coronavirus is het voor alle voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten verboden de weg op te gaan. Alleen voor mensen met een cruciaal beroep, zoals ziekenhuispersoneel, is een uitzondering. Ook supermarkten zijn gesloten. Volgens de minister van Sociale Zaken is het de eerste keer in de geschiedenis van Curaçao dat die strenge maatregelen gelden. Op het eiland is tot dusver één persoon overleden, ligt één persoon in het ziekenhuis en zitten vier patiënten in thuisisolatie. De voortvluchtige Pascal M. is opgepakt. Hij was betrokken bij de zogenoemde Parkstadbende... die actief was rondom Heerlen en Brunsum. Vorig jaar werd hij veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor betrokkenheid bij woninginbraken, autodiefstal, heling en witwassen. Hij kwam niet opdagen voor de zitting en was sindsdien spoorloos. Na afgelopen avond pakte de politie hem op in Heerlen. Pascal M. is de vader van Romano M., die als leider van de Parkstadbende werd gezien. Het weer nog. Het blijft een heldere nacht. De temperatuur zakt naar 3 graden, op enkele plaatsen met vorst aan de grond.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 still the eye. the blood flowing in my veins. These are times, times have change. Together we can start. And Podcast tonight desire makes me want to dance the night away like it's do or die. we get it on tonight, and we never get tired till the break of a dawn, straight to the phone, There ain't no wrong or right. Throw in your cell phone, we don't need to know. Look around, hear the sound, lose your thoughts about it. Let me take it there. There is enough love to share. You will receive whatever you give. Set this night on fire. Let's talk about it. I don't wanna scream, shout it. We gonna do it right. Look around, hear the sound burning up through the night. Let me take you there, celebrate the feeling. start. We need to find our way.